12 uur. Zit van der Linden met het NOS-journaal. De verdachte van de moord op de Vlaamse Julie van Espen... heeft volgens Belgische media een lang strafblad. Hij is onder meer twee keer veroordeeld voor verkrachting. In een van die zaken loopt nog een hoger beroep. De 39-jarige man werd vanmiddag gearresteerd in Leuven. Hij was jarenlang dakloos en verslaafd aan drugs. Hij is ook verschillende keren veroordeeld voor diefstal en bedreiging. De 23-jarige Julie verdween zaterdag. Haar lichaam werd vandaag gevonden in het Albertkanaal bij Antwerpen. Rob van Essen heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen. Dat werd weer juist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Zijn roman De Goede Zoon speelt zich af in de nabije toekomst... en is volgens de jury een zeldzame combinatie van speelsheid en ernst... transparantie en raadselachtigheid. Met de prijs wint Rob van Essen een bedrag van 50.000 euro. PKK-leider Öcalan roept, roept op tot een diepgaande maatschappelijke verzoening in Turkije. Dat doet hij in een verklaring die werd voorgelezen door advocaten... die hem voor het eerst in acht jaar tijd hadden mogen bezoeken. De Koerdische voorman, volgens tegenstanders een terrorist... zit sinds 1999 een levenslange celstraf uit op een eiland voor de Turkse kust. In haar woonplaats Houten is zangeres Kinga Ban overleden. Ze was vooral een ster in christelijke kringen. Zo zong ze in de muziekgroep Sela, die moderne kerkmuziek maakt... en in de band van het Pinksterfestival Opwekking. Kinga Ban leed aan borstkanker. Ze was 37 jaar. Voetbalclub Telstar heeft Jordi van der Laan ontslagen. De 25-jarige speler had zich vorige week ziek gemeld... maar bleek in Londen te zijn om Ajax aan te moedigen... in de halve finale van de Champions League. Zijn contract bij de eerste divisieclub uit Velzen zou komende zomer sowieso aflopen. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht kan het in het noorden licht vriezen. Morgen in het noorden eerst zon.